Citydijkers met het NOS Journaal. In Emmen is een hulpverlener omgekomen bij een steekpartij. Die vond plaats in een jeugdzorginstelling in de De drukte de drukte meerdere hulpdiensten uit, maar die konden de vrouw niet meer helpen. De politie heeft in het centrum van Emmen iemand aangehouden... en even later ook nog een tweede verdachte die op de vlucht sloeg. De bewoners van de jeugdzorginstelling moeten vannacht ergens anders slapen... omdat in het pand in Emmen nog onderzoek moet worden gedaan. Het aantal doden door een Russische raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Dnipro is opgelopen naar 9. Ook zijn er meer dan 60 mensen gewond geraakt. Een van de raketten raakte een flatgebouw. De Oekraïense president Zelensky heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Ook in Kiev, Kharkov en Lviv kwamen raketten neer. Die waren gericht op belangrijke infrastructuur. De afgelopen maanden wordt Oekraïense infrastructuur geregeld aangevallen door Rusland leidt op veel plekken tot uitval van stroom en water. De presidentsverkiezingen in Tsjechië zijn in een nek-aan-nek-race geëindigd. De Tsjechische oud-generaal Pavel won van oud-premier Babiš... maar het verschil tussen de twee is minimaal. Pavel kreeg 35,4% van de stemmen en Babiš 35%. Daarom is er over twee weken een tweede stemronde nodig. In de privéwoning van de Amerikaanse president Biden zijn niet één, zoals donderdag gemeld... maar zes geheime overheidsdocumenten gevonden. Dat meldt de advocaat van de president. De documenten hadden volgens de wet ingeleverd moeten worden bij het Nationaal Archief. Het ministerie van Justitie gaat onderzoek doen naar de gang van zaken. Het weer, de regen trekt via het oosten het land uit en op de meeste plaatsen blijft het droog.